Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Voorzitter Edith Snoei van de Avocabo FNV is opgestapt. Volgens haar zijn er de afgelopen tijd verschillen van opvatting ontstaan tussen haar en de andere bestuursleden van de ambtenarenbond. Doorgaan is niet in het belang van de bond en niet van mezelf, zegt Snoei. De oneenigheid gaat vooral over het pensioenakkoord dat de vakcentrale FNV heeft gesloten met de werkgevers en het kabinet. Hoe de standpunten in het bestuur van de Avacabo precies liggen is niet duidelijk, maar Snoei had eerder forse kritiek op het akkoord. Ze vond dat de risico's te eenzijdig bij de werknemers komen te liggen. Het bestuur van de Avacabo betreurt haar vertrek, maar noemt het besluit van Snoei onvermijdelijk. Minister Roosentaal heeft een bezoek gebracht aan de politietrainingsmissie in Kunduz. Het was voor het eerst dat een Nederlandse bewindsman in Kunduz was. Roosentaal sprak uitgebreid met de militairen en agenten die als kwartiermakers in de Afghaanse provincie zijn. De minister zei dat hij vooral kwam om steun te betuigen en sfeer te proeven. Vanavond vertrekken vanaf Schiphol negen Nederlandse politiefunctionarissen naar Kunduz. Roosentaal wilde het gebied maandag al bezoeken, maar dat werd twee keer uitgesteld. Eerst om veiligheidsredenen en later bleek zijn vliegtuig defect. In de Albert Kuipstraat in Amsterdam heeft de politie geschoten op een auto. Twee agenten op de fiets wilden de auto aanhouden voor een routinecontrole, maar de automobilist negeerde het stopteken en ging er vandoor. De agenten konden nog net op tijd wegspringen. Daarna schoten ze diverse keren op de auto. Aan het einde van de straat werd de wagen klemgereden door andere politiemensen en konden de twee inzittenden worden aangehouden. Bij het schietincident in Amsterdam is niemand gewond geraakt. Het weer... Vannacht meest droog, morgen begint de dag met veel zon. In de loop van de dag steeds meer stapelwolken. Smiddags in het noorden enkele buien. Het wordt 20 graden aan zee tot 24 in het zuidoosten. Dit was het NOS. E. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad staat er nog file op de A9 naar Alkmaar, bij Badhoevedorp 2 kilometer en op de A10 West naar Zaanstad 4 kilometer voor de Koentunnel. Aan de zuidkant van Amsterdam op de A10 naar Amersfoort tussen De Rai en het knooppunt Watergaasmeer 5 eh, kilometer en de N57 vanuit Ouddorp naar Rotterdam.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 Welkom bij nog een uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. Hurricane, dat was het vorige nummer, een beetje uptempo. tempo nu rustiger met Vince Gill. Go rest high on that mountain. I know your life on earth was trouble. only you could know the pain. You weren't afraid to face the devil. We're no strangers. Shaku Mountain. En het is geschreven voor een vriend van eh, deze, Vince Gill. Die is overleden en Vince Gill wilde hem eren met dit liedje. When Love Finds You, zo heet het album uit augustus 1995. Wilt u zelf ook een keer een programma samenstellen? Dat kan hoor. Schrijf of bel gewoon naar uw favoriete omroep. Of kijk even op countrytrack.nl Tonight we cross the Line into a world that's new. And we don't stranger who am I saying? stranger. I'm a stranger here myself. Dave Lindsay schreef het met eh, Matt Lindsay en het kwam allemaal van de cd You Have the Right to Remain Silent. En dat wordt dan ook wel eens gezegd in die films. Hè? Als je naar zo'n film kijkt en dan wordt iemand gearresteerd, dan het eerste wat ze roepen, You Have the, eh, Right to, to, eh, to Be Silent. Alles wat je zegt kan tegen je gebruikt worden. Nou ja, ze hebben het mij nog nooit verteld en ik hoop niet dat het ooit zal gebeuren hoor. Labor of Love, de cd uit augustus 1995 van Redney Foster, If It Were Me. Whitney Foster, jaren geleden nog echte country eh, zanger, country artiest tegenwoordig, is zij wat meer bezig in de Americana. Wil niet zeggen dat het slechter is, het is alleen een iets andere muzieksoort. Hè? That house on the hill is long gone. Now she's living in a trailer with a astroturf lawn. Got three little kids and no one to help. Trying to be mama and daddy all by herself. It's hard to hold down the fort when you're holding down a job. She'd rob Peter to pay Paul, but he's already been robbed. She gets the food love that's been gone Looking for you Trying to find out what went wrong It ain't Dat was ook de titel John Michael Montgomery. Hij het op een cd die op dat moment nog geen naam had. Eh, ik denk dat die cd gewoon uitkwam onder zijn eigen naam. Ik ben al even heel snel op internet aan het zoeken, maar ik kan het zo gauw niet gevonden krijgen. Dus dat antwoord moet u nog even van mij goed, te goed houden. Del Grey, Tom McHugh, dat zijn heren van de formatie Little Texas. En zij hebben het over... Sun comes up, sun goes down. spinning around. Not much has changed since you've been gone. I miss you, honey, but life goes on. Vino was jaren geleden nog eh, een nieuwkomer in de country scene. Heeft eh, een cd uitgebracht, Looking for the Light, die hij liet eh, produceren door Steve Buckingham. En als je zegt Steve Buckingham, dan moet u maar eens denken aan onder andere Reba McIntyre en Dolly Parton. Want ook daarvoor produceert hij heel vaak cd's. Save this one for me. Hij heeft het niet zelf geschreven, liet het schrijven door Phil Thompson. U weet wel, die grote countryartiesten. It was getting late, I was getting hungry. That's exactly how I found her. I wasn't looking for her, but how could I ignore her? There wasn't no way around her. She was singing like she just got saved, waving her hands toward heaven. I saw the light. tempo nummer van die eh, Rick Trevino, Save This One For Me. En u weet het, ik ben nogal liefhebber van uh, hè? En dan zou ik dit daar best bij willen zetten, hoor. Ik heb hem eens ooit eh, genoteerd als een van de beste uit 1995. If you see her out tonight and she tells you what she says, but sometimes she forgets. If she tells you she don't need a man, she's had all the comfort she can stand. dan toch hebt over een man met een echte country stem, dan kan ik u er nog wel eentje laten horen. Hè? En dat is dan Tracy Lawrence. James Stroud produceerde voor hem If the World Had a French Poor It was where my mama sat on that old swing with her crochet. It was where granddaddy taught me how to cuss and how to pray. It was where we made our own ice cream Those sultry summer nights Where the bulldog had her puppies And us brothers had our fights There were many nights I'd sit right there And look out at the stars through the sound of a distant whippoorwill Or the hum of a passing car And it was where I first got up the nerve To steal me my first kiss was where I learned to play guitar. I pray I had If the world had a front porch, ja, dan zou de wereld er heel anders uitzien. Althans, dat zegt deze Tracy Lawrence. Daryl Singletary was ook zo'n man die eh, in 1995 een eh, nieuwe platenmaatschappij had gevonden onder de naam Giant. Bracht daar zijn eerste cd uit, onder zijn eigen naam, geschreven door Tim Johnson. I Let Her Lie. She'd come home 6 a.m. Tell me she'd been out with friends And I let her lie I let her lie And in the glare of the morning sun She swore I was her only one And I let her lie I let her lie Cause the truth was too hard to handle And I couldn't bear to lose that girl We were that small town scandal But she was my own solitary night She confessed her sins But she vowed to never cheat again And I let her lie I let her lie Though she tried, Lord, she could not change And I only have myself to blame let her lie I let her lie Cause the truth was too hard to handle And I couldn't bear to lose that girl said she was sound asleep on our double bed, and I let her lie. I let her lie. I let her lie. Daryl Singletary heeft veel over voor zijn eh, vrouw, zijn vriendin in I Let Her Lie. Tim McGraw, een man die ik al eh, vaker gedraaid heb in dit programma, in het vorige uur ook al geloof ik. I like it, I love it. kunt u het zich nog herinneren dat uh, dame Faith Hill uitgeroepen werd als eh, mooiste dame van de wereld zo ongeveer. En ik heb toen altijd al geroepen van ja, het gaat dan in dit geval toch niet over het uiterlijk van die dame, maar over haar stem. Karen Staley schreef voor haar voor de cd It Matters To Me. Let's go to Vegas. by her. Hey baby, let's go to Vegas. Bet on love and ik, eh, ik lap het eigenlijk een beetje aan mijn laars. Ja, er wordt altijd gezegd, het is een onbeschreven wet op de radio. Draai nooit twee dames achter elkaar, maar u kent mij een beetje. Dit is Trisha Yearwood. I Wanna Go Too Far. Eh, Trisha Yearwood, een dame die al heel wat jaren bezig is met het maken van country music en inmiddels ook al eh, weer getrouwd is met eh, een andere country mega verkoper, zo mag ik het gerust zeggen, Gar Brooks. En samen staan ze ook wel eens op een cd en daar zal ik u volgende week weer eens van laten genieten. Colin Way. Mark Allen Springer schreef het. One boy, one girl. If finally gave his friend's girlfriend when she said there's someone you should meet At a crowded restaurant way across town He waited impatiently She walked in, their eyes met And they both stared But one boy, one girl Two hearts beating wildly To put it mildly tekst. Hè? One boy and one girl. En ik kan me nog herinneren, ook dit stond in mijn, eh, mijn lijstje hoor, van de beste, voor mij tenminste, beste nummers uit 1995. Eh, maar ook deze mocht daar zeker niet aan ontbreken. Rain Through the Roof, Billy Montana. Een niet zo bekende en eigenlijk nooit echt bekend geworden hè? heeft het zelf geschreven, heeft wel een aantal cd's uitgebracht, maar het is nooit zo'n echte grote countryster geworden als dat hij verwacht had.